11 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het gesjoemeld bij het indienen van declaraties bij de overheid. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Bloemhoven rekende ruim 100 euro te veel voor de narcoses die werden gebruikt bij een abortus. In Heemstede werden tussen 2000 en 2014 zo'n 15.000 abortussen uitgevoerd. Dat zou betekenen dat er voor meer dan anderhalf miljoen euro is gefraudeerd. De directie van de kliniek wilde aan de krant geen reactie geven. Minister Schippers van VWS laat de zaak onderzoeken. Een Brabantse school voor VMBO en MBO betaalt voortaan de studiekosten voor de 8000 leerlingen. Scholengemeenschap De Rooi Pannen in Eindhoven, Tilburg en Breda neemt in het vervolg de kosten van excursies, kopietjes en een tablet voor zijn rekening. En vanaf volgend schooljaar komen daar ook de boeken bij. Voor de meeste ouders scheelt dat enkele honderden euro's per jaar. De directie heeft dat besloten omdat de school het belangrijk vindt dat ook kinderen uit armere gezinnen goed onderwijs kunnen volgen. De school kan de kosten van 2 tot 2,5 miljoen euro makkelijk betalen zegt de directie. De panden zijn afbetaald en het aantal leerlingen groeit. Gemeenteraadsleden hebben maar weinig zicht op de kwaliteit van de jeugdzorg, terwijl dat wel iets is waar de gemeenten sinds 2015 over gaan. Ruim de helft van de raadsleden zegt dat ze te weinig informatie krijgen van de wethouder, blijkt uit onderzoek van de NOS en het Blad Binnenlands Bestuur, onder bijna duizend raadsleden. Veel raadsleden vinden het dossier jeugdzorg te groot en te complex. In Kenia zijn twee witte giraffen gespot. De dieren, een moeder en haar jong, hebben een pigmentstoornis. De moeder is helemaal wit en bij het jong zijn nog verbleekte vlekken te zien. Het gaat niet om albino's, die hebben rode ogen en zijn overgevoelig voor zonlicht. Het komt zelden voor dat witte giraffen worden gezien. Op nos.nl is een filmpje te zien van de twee dieren. Het weer tot besluit. Eerst in het zuidoosten nog wat zon. Maar later trekt een storing met buien van noord naar zuid. En daarbij kan het ook omweren. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen minder buien en minder wind. Dit was FM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben Johnson Hoka van de ANWB.